11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nationaal Hitteplan blijft ook de komende dagen actief, meldt het RIVM. Verwacht wordt dat het warme weer tot het weekend aanhoudt. Met het hitteplan roept het RIVM op om extra te letten op kwetsbare mensen. Ouderen, mensen in verzorgingshuizen, chronisch zieken en mensen met overgewicht... lopen bij de huidige temperaturen meer risico op uitdroging en oververhitting. Vanwege de aanhoudende hitte heeft het KNMI code geel afgeroepen. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam praat morgen met de Turkse consul-generaal in Rotterdam. Die heeft een brief gestuurd naar de burgemeesters in de regio Rotterdam... waarin hij ze vertelt hoe ze moeten omgaan met demonstraties in Nederland tegen de Turkse regering. Abu Taleb vindt dat de consul daar niets over te zeggen heeft en zijn boekje te buiten is gegaan. Syrische rebellen hebben een akkoord bereikt met het bewind van president Assad... voor de evacuatie van enkele duizenden mensen uit Daraya, een voorstad van Damascus. Het akkoord betekent dat de rebellen zich overgeven. Daraya wordt al vier jaar belegerd. Het was in 2012 een van de eerste steden waar de protesten tegen de regering begonnen. AZ heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De Alkmaarders speelden thuis gelijk tegen Vojvodina uit Novi Sad. Het werd 0-0. Doordat AZ vorige week in Servië met 3-0 had gewonnen... is de ploeg van John van den Brom door in Europa. PSV heeft zwaar gelood in de Champions League. De Eindhovenaren moeten het opnemen tegen Bayern München, Atletico Madrid en FK Rostov, dat gisteren Ajax uitschakelde. De wedstrijden beginnen half september. En Cristiano Ronaldo is uitgeroepen tot de beste speler in Europa van het afgelopen seizoen. De Portugees van Real Madrid troefde bij de verkiezing de Fransman Antoine Griezmann en clubgenoot Gareth Bale uit Wales af. In 2014 was Ronaldo ook al eens de beste in Europa. Het weer, vannacht is het helder en droog, waarbij het lang warm blijft.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 We gaan weer beginnen met eh, twee nieuwe werkjes van de 16. Eens even kijken ehm, welke er eerst eh, komt. Even in mijn speakbriefje. Anita Lersch, een nieuwe artieste van dit programma. Bayans En Anita die heeft zich gespecialiseerd, als ik het wel heb, in muziek uit India. Ehm, ik heb ook op de playlist een aardig eh, videoclipje staan waarin zij live zingt eh, voor... Eh, of in ieder geval op de website peacefulradio.info. Daar staat in ieder geval het nodige van erop tweede album, nieuwe album, is van de groep White Sun. En die hebben het heel eenvoudig gehouden door hun tweede album White Sun 2 te noemen. Ja, Overigens eh, mankeert het hun eh, niet aan inspiratie. Een hele mooie albumcover. Ik wens jullie heel veel luisterplezier bij dit programma Peaceful Radio. .info. in a Kingston cemetery. Oh, what a Jumbi Jamboree took place in a Kingston cemetery. Jumbies from all parts of the island. Some of them is great Calypsonian. Since the season is carnival, them go together in Bacchanal. So what they singing? Back to back belly to belly, yes, I don't care again. I done that already. Back to back, belly to belly, I the jumbie Jamboree. So hit the chorus, back to back, belly to belly, yes, I don't care again. I done that already. Back to back, belly to belly, I the jumbie Jamboree. from the grave. In one hand she holding quarter rum, next hand she beating Congo drum. The lead singer start to make a rhyme, while the jumbies knock them bones in time. One bystander had this to say. It was a trip to see the Jumbi away. So what they singing? Back to back, uh-huh. belly to belly, and I don't care a damn. Uh-huh. I done dead already. Back to back, uh-huh. belly to belly, yeah the Jumbi jamboree. So hit the chorus. Back to back, belly to belly, yeah I don't care a damn. I done dead already. Back to back, belly to belly, yeah the Jumbi jamboree. Things are getting sweet. To the bystander, watch the jumbi pee. The jumbi raise finger to all. Say, Mister, take care, you must be gone. The funniest thing you ever seen. A jumbi into saltfish and a key. Me never see more coffee or ginger milk before they were the jumbies here last year. So what they singing? Back to back, belly to belly, and I don't care a jam. I done that already. Back to back belly to belly are the Jumbi Jamboree. So hit the chorus, back to back, belly uh-huh. uh-huh. to belly, uh-huh. and I don't care a damn. I done that already. Back to back, belly to belly are the Jumbi Jamboree. So hit the chorus, back to back, belly to belly, and I don't care a damn. I done that already. Back to back, belly to belly are the Jumbi Jamboree. So hit the chorus, back to back, belly to belly, and I don't care a damn. I done that already. Back to back, belly to belly, and the jump, jump, hey! for salvation. tiempo que transcurre desde el nacimiento de un ser viviente hasta su muerte. de you. cantemos al mundo, cantemos a algo que inspire alegría y felicidad. La vida que llevas es pura tristeza, pero si le cantas mejorará.